Ja, het is так. Во вторник готовится такой разговор. Ja, wat ze precies gaan bespreken weten we niet. Amerika wil in ieder geval dat Rusland akkoord gaat met een staakt het vuren voor 30 dagen. Volgens Trump hebben de Amerikanen en de Russen dit weekend al veel werk verricht... in voorbereiding op het telefoongesprek tussen Trump en Poetin. Duitsland belooft nog eens 300 miljoen euro aan steun voor Syrië. De belofte komt op de dag dat de EU de eerste donorconferentie voor Syrië houdt... sinds de val van het Assad-regime. Daar wordt gepraat over het organiseren van hulp, want er is veel nodig, zegt deze hulporganisatie. Het gaat echt over basisvoorzieningen die gewoon nog niet goed geregeld zijn. Dus dan hebben we het over watervoorzieningen voor schoon water, voor koken, voor, eh, om te drinken ook. Eh, en we hebben het over elektriciteit die nog niet eh, goed wordt geregeld. Noodhulp, maar ook ehm, ja, proberen we te werken aan, aan wederopbouw. Dat is nu ook ontzettend belangrijk. Europese Commissievoorzitter von der Leyen is aanwezig en ook de Syrische minister van Buitenlandse Zaken is uitgenodigd. Een parkeerboete krijgen terwijl je niks verkeerds hebt gedaan. In Noordwijk kan het je zomaar overkomen. De scanauto daar heeft onterecht duizenden parkeerovertredingen gesignaleerd. Vaak had de scanauto het nummerbord niet goed kunnen lezen, schrijft Omroep West. Ook autoverhuurbedrijven kregen vaak ten onrechte een boete, net zoals auto's die stonden te laden en lossen. En wat zou jij doen als koning Willem-Alexander je vraagt om mee te gaan naar Kenia en daar op te treden met drie Keniaanse zangeressen? Zanger Rolf van Velsen weet het wel, die gaat niet. Het heeft te maken met de mensenrechten situatie in het land, vertelt correspondent Alice van Gelder. Ja, eigenlijk is dit allemaal vorig jaar begonnen. Toen zijn er grote protesten geweest tegen president Ruto... die allemaal belastingverhogingen doorvoerde. Ja, en die vreedzame protesten zijn toen zeer bruut neergeslagen... met tientallen doden. Sindsdien eh, horen we dat mensen die kritiek hebben op de regering... eigenlijk monddood worden gemaakt. Er zijn heel veel ontvoeringen, eh, er is veel intimidatie... mensen zijn verdwenen. Ja, en in die context zegt eh, Van Velzen dus... ik treed daar niet op. Het weer, er is volop zon bij 7 graden op de Wadden en 10 graden in Limburg.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 when I'm loving my Julie. Aye. Julie, you know me love ya truly From me head down to me coolie uh, Woman you turn me on with your big baby love me You got the sweet that's cool When me touch it with me cool Yeah this Shaggy me can rap too Yo, hey yo, hey yo You is better than J-Lo Next to you she just a minga Fit as Destiny's Child Well, apart from the lead singer uh.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 What? Rude boys Rude boys get this along. To the L to the I to the G C. Allergy. Yeah. To the L I S E. Shut them down, baby. H to the A double G C. That's right. Stand. Rude boys get busy. Julie. You know me love it, yeah. Truly. From me head down to me coolie uh. Woman, you turn me on hey, with your big Babylon. Hey, Julie, you got the sweet spot. Right. When me touch it with me coolie, uh, that's right.